uur. Mark Hokke met het NOS-journaal. Een huisarts uit Rotterdam is veroordeeld tot een jaar cel... voor ontucht met een jongen van 14. Tegen de man van 53 was anderhalf jaar cel geëist. Als huisarts had hij moeten beseffen... wat de gevolgen van de ontucht zijn voor de jongen, stelt de rechtbank. De arts heeft bekend dat hij twee keer seks heeft gehad met de jongen. Eerder werd een voormalig D66-raadslid uit Capelle aan den IJssel al veroordeeld tot drie jaar cel... vanwege seks met deze jongen. VVD-fractievoorzitter Dijkhoff vindt dat mensen die zich misdragen in een probleemwijk harder moeten worden aangepakt. Hij pleit voor een verdubbeling van de straffen. Andere partijen reageerden kritisch. Coalitiepartner D66 en CDA zien niets in het plan. Denkleider Kuzu sprak van postcode-racisme. Groenlinksleider Klaver zegt dat de echte probleemwijk in Nederland de Zuidas is. Volgens hem is er sprake van een crisis in de publieke sector. Banken stellen zich arrogant op tegenover de samenleving, zegt hij. Klaver verwees onder meer naar de schikking die ING trof met het Openbaar Ministerie. Volgens Klaver staat Nederland op de rem als het gaat om het gezond maken van de financiële sector. Dat komt vooral door de VVD, vindt hij. GroenLinks komt samen met de SP en PvdA met voorstellen om de plannen van het kabinet bij te stellen. Ze willen dat banken meer belasting betalen, de dividendbelasting in stand blijft... de btw-verhoging op boodschappen niet doorgaat... en dat het risico in de ziektekosten halveert. Aan de westkust van Ierland is een vrouw omgekomen door storm Ali. Haar caravan werd vanochtend van een klif het strand opgeblazen... en belandde half in zee. Het gebeurde aan de westkust van Ierland. Het slachtoffer is naar verluid een toerist die op de camping verbleef. Door storm Ali in Ierland en Noord-Ierland zitten zo'n 200.000 mensen zonder elektriciteit. Het weer hier, vrij zonnig en wat stapelwolken. Het blijft droog en het is 22 tot 28 graden.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 Whoa. Then we take it nice and slow. I'm gonna touch you like you never known before. We're gonna make love. Oh, you make me wanna call you in the middle of the night. You make me wanna hold you till the morning light.